Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het coronavirus zal binnen een jaar zodanig muteren... dat de meeste vaccins die nu worden gebruikt niet meer effectief zullen zijn. Dat is de inschatting van een meerderheid van 76 epidemiologen uit 28 landen... die zijn ondervraagd door Oxfam Novib. Bijna allemaal denken ze dat de lage vaccinatiegraad in ontwikkelingslanden... ervoor gaat zorgen dat er uiteindelijk een resistente variant van het virus zal ontstaan... Ze pleiten daarom voor het tijdelijk opschorten van patentbescherming voor coronavaccins... zodat meer fabrikanten vaccins kunnen maken. Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein... wordt nu ook verdacht van mensenhandel. Dat blijkt uit een nieuwe aanklacht tegen de vrouw van 59. Epstein werd verdacht van het jarenlang misbruiken van minderjarige meisjes. Hij pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel... Zijn partner Ghislaine Maxwell werd afgelopen zomer opgepakt. Ze wordt verdacht van het helpen bij het ronselen en misbruiken van de jonge meisjes. Op sociale media wordt veel gereageerd op het overlijden van snowboardster Bibian Mentel. Premier Rutte schrijft op Twitter dat hij bedroefd is en noemt Mentel een voorbeeld voor ons allen. Schaatster Irene Wust schrijft... Bedankt voor al je inspiratie. Je bent een geweldig mens. En Paralympisch snowboarder Chris Vos bedankt Mentel voor alles wat ze hem heeft geleerd. Bibian Mentel vocht ruim 20 jaar tegen steeds terugkerende kanker. Ze was 48 jaar. Cabaretduo Jentel en de Boer heeft voor de tweede keer de Annie M. G. Smitprijs gewonnen. Het tweetal kreeg de onderscheiding voor het beste theaterlied voor het nummer Het is begonnen... dat een reactie is op de klassieker Het is over van Annie M. G. Smit en Harry Banning. De onderscheiding bestaat uit een bronzen buste van Annie M. G. Smit en een geldbedrag van 3500 euro. Het weer volop zon bij maximaal 23 graden. In de middag is in de kustprovincies wel kans op een koude zeewind.